Vorige week werd duidelijk dat de opvolger van de F-16 20% duurder wordt dan eerst gedacht. Hille wil nu met andere landen die van plan zijn de JSF te kopen een consumentenmacht gaan vormen tegen de Amerikaanse producent. Komend voorjaar maakt Hille bekend welke gevolgen de bezuinigingen op Defensie zullen hebben voor het JSF-project. Hij wil daarbij ook kijken naar het aantal toestellen dat Nederland wil aanschaffen. De FIFA is niet corrupt, dat zegt voorzitter Blatter van de Wereldvoetbalbond in een interview. Hij verdedigt het besluit van vorige week om WK's toe te wijzen aan Rusland en Qatar. Er is volgens hem gekozen voor regio's waar het voetbal nog niet erg ontwikkeld is. Er is geen sprake van dat FIFA-functionarissen geld hebben gekregen in ruil voor hun stem, zegt Blatter. Hij noemde de Engelsen, die achter het net visten, slechte verliezers. In Nederland maken minister Schippers van Sport en de Tweede Kamer zich zorgen over de berichten over corruptie binnen de FIFA. Schippers wil dat de voetbalbond orde op zaken stelt. Ze gaat dat bij haar EU-collega's aankaarten. De ANWB geeft voor morgenochtend een spitsalarm af. Op basis van de weersvoorspellingen verwacht de ANWB een grote ontwrichting van het verkeer morgen. Vooral in de Randstad en in het midden van het land worden regen en sneeuw verwacht. Automobilisten wordt aangeraden om thuis te werken of om het openbaar vervoer te nemen. Het is voor het eerst deze winter dat de ANWB komt met een spitsalarm. Een systeem dat nu twee jaar bestaat. In voorgaande gevallen kreeg de bond veel kritiek omdat het uiteindelijk bleek mee te vallen met de drukte op de weg. Het weer dan. Langs de kust en in Limburg vanavond nog een enkele winterse bui. Vannacht lichte vorst. Morgenochtend in het hele land dus winterse buien met kans op ijzel en gladheid. Temperatuur morgen in de loop van de dag tussen 2 en 5 graden.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 She talking about why the fuck my ass ain't at home. Had to tell her I was stuck in some brand new business I was all tied up. Told the girl I was late, I had to rhyme. I gotta be backstage at a quarter past nine.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 Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl think a little Zet hem op ZFM. Lege flessen, lege flessen op de gang. Lange tanden, wat duren, wat duren. Weinig zon, weinig s'avonds, maar vooral s'nachts. je radio. Met ZFM. Hele fijne dagen. Christina Maria. Holly Paul. Spit Cowboy.